Een eerdere poging werd gestaakt omdat er te veel straling was. Er zijn ook brandweerwagens en waterkanonnen naar de centrale gestuurd om te helpen met koelen. Verder wordt een elektriciteitsleiding aangelegd om de koeling in de reactoren weer op gang te krijgen. In Libië is een verwachte aanval op de stad Benghazi uitgebleven. Gisteravond meldde de staatstelevisie dat de opstandelingen voor middernacht hun schuilplaatsen en wapendepots moesten verlaten. Maar alles bleef rustig. Benghazi is de belangrijkste stad die de opstandelingen in handen hebben. De VN-veiligheidsraad is het opnieuw niet eens geworden over een vliegverbod voor Libië. Er is zes uur over gepraat. Vandaag wordt er verder vergaderd. In de Syrische hoofdstad Damascus is gisteren voor de tweede dag achter elkaar gedemonstreerd. Volgens de BBC betoogden 150 mensen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij eisten de vrijlating van politieke gevangenen. De politie greep hard in. 35 mensen werden opgepakt, onder wie een belangrijke mensenrechtenactiviste. De president van Syrië heeft hervormingen beloofd, maar de betogers vinden dat niet genoeg. Italië viert vandaag zijn 150-jarig bestaan. President Napolitano heeft die gelegenheid aangegrepen om op te roepen tot eenheid. Ondanks alle conflicten moet iedereen zich bewust zijn van het belang van de natie en het vaderland, zei Napolitano. Gisteren liepen vertegenwoordigers van de partij Lega Nord weg... toen bij een feestelijke bijeenkomst het Italiaanse volkslied werd gespeeld. Volgens Lega Nord is er niets te vieren... omdat het rijke noorden te veel geld moet afstaan aan het arme zuiden van Italië. Real Madrid speelt in de kwartfinale van de Champions League. De Spanjaarden wonnen gisteravond met 3-0 van Olympique Lyon. En Chelsea plaatste zich bij de laatste acht na een gelijkspel 0-0 tegen Kopenhagen. Dan het weer nog vannacht bewolkt met minima tussen 2 en 4 graden. Overdag in Limburg eerst kans op regen.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 Yeah, I... Taxi. Take me to the other side of town just as fast as you can. Taxi before my lady put me down. Please won't you hurry? Can't you see she's got me worried? I don't wanna lose don't want to lose her.